voor het besluit van Guido van Woerkom om zich terug te trekken als nationale ombudsman. De huidige AWB-directeur maakte vanmiddag bekend dat hij afziet van zijn nieuwe functie, omdat er te veel discussie is over zijn persoon. De VVD is verrast door het besluit van Van Woerkom, maar heeft daar respect voor. GroenLinks noemt het besluit begrijpelijk. Het CDA constateert dat nu de weg naar een nieuwe voordracht open ligt. Voor zanger T. Lau is het vanavond de laatste keer dat hij met zijn band The Scene op een Nederlands podium staat. De zanger lijdt aan keelkanker en heeft niet lang meer te leven. Eigenlijk zou het laatste concert in Paradiso zijn, maar de kaartjes waren binnen een uur uitverkocht. Het concert is daarom verplaatst naar de Heineken Music Hall. Na dit optreden is er op 21 juni nog een allerlaatste concert in Brussel. Burgemeester Rob Ford van Toronto wil eind van de maand weer aan de slag. Hij is met verlof geweest om af te kicken van zijn drank- en drugsverslavingen. En Ford wil nu zijn resterende tijd volmaken als burgemeester. Hij heeft daarom de gemeente gevraagd om de oude sloten van het stadhuis weer te installeren. Die werden vervangen toen de gemeenteraad een groot deel van de bevoegdheden van de grofgebekte burgemeester afpakte... vanwege de schandalen waarin hij was verwikkeld. Een bedrijf met negen zeilscholen in Friesland is failliet verklaard. Pogingen om het bedrijf te redden zijn mislukt, valt te lezen op de website. Er waren al eerder dit jaar problemen, toen werd een bankroet nog afgewend. De curator is nu op zoek naar een manier om de zeilvakantie van duizenden kinderen alsnog door te laten gaan. Bij de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië heeft België zijn eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 2-1 tegen Algerije. De winnende goal werd 10 minuten voor tijd gemaakt door oud-PSV'er Dries Mertens. Rond deze tijd begint de wedstrijd van gastland Brazilië tegen Mexico. Het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 en deze keer van Earl Hagen. Eigenlijk ook weer een Amerikaanse componist die heel veel filmmuziek gemaakt heeft. En ik vind het altijd leuk. Ik geloof dat er wel 80 versies uitvoeringen zijn van Harlem Nocturne. En ik draai iedere keer een andere, dus ze komen allemaal voorbij in de loop der tijd. Het gaat alleen langzaam, want we zijn slechts één keer in de maand aan de beurt. Dus u kan uitrekenen hoe je al 80 versies gehoord heeft. Uh, eh, daar zat een mooi gitaartje in. En over gitaar gesproken, dan kom ik denk ik ook direct aan Joyce Cooling. Joyce Cooling, een, eh, een jazzgitariste. Heel bekend in eh, Amerika. En omgeving zou ik zeggen, heeft ook op vele prijzen gewonnen. Heeft opgetreden met bekende jongens. Joe Henderson, Stan Getz, Mark Murphy. Nou, Charlie Bird. Nou, noem ze allemaal maar op. En zij heeft een leuk cd gemaakt. Meerdere cd's. Deze cd komt uit 2004. Girls Got To Play. Toast and Jam. Op de zondagochtend. Toast and Jam. Wat wil je meer? James sorry, Joyce Cooling. toast en jam. Ja, dat heb je voor, bij het ontbijt natuurlijk. Toast en jam, koffie, misschien een eitje erbij. Dus dat is best lekker. Maar het is eigenlijk al koffietijd, dus wie weet komt er wel wat anders bij. Tijd voor een echte jazz-icoon weer. En dan hebben we het natuurlijk over Kenny Dorham. En van de cd eh, Kenny, The Arrival of Kenny Dorham. Het nummer <clears throat> Stella. Stella bij Starlight. Starlight, Kenny Dorham. Eh, mooie muziek. Eh, tijd voor iets Nederlands. Eh, ik heb al tijd nog, het hele uur nog niks van Nederlandse muzikanten laten horen. Dus laat ik dan maar kiezen voor Wouter Hamel in Giovanga. As Long As We Are In Love. Een tijd geleden was dat eigenlijk wel een hitje. Leuke muziek. van eh, Wouter Hamel en Giovanka. En dan, eh, ja, als we dan toch bij vocaal zijn aanbeland... dan een paar vocale nummers. Uh, Mel Tormé, Paul Enka. En met deze laatste zal ik beginnen. Van, die heeft ooit een geweldige cd gemaakt. Rock Swings 2005. Met allerlei popnummers. En ja, de, het is een geweldig geproduceerde cd. Ontzettend mooie klanken. En het nummer Hello... Allemaal kennen we dat wel van Lionel Richie... weet hij op een uitstekende wijze te vertolken. Paul... Eh, even kijken, Paul en dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello Is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide. Cause you know just what to say, you know just what to do. I want to tell you so much.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 Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt, no fear, I'm on my Cause love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Just in time, you found me just in time. Before you came, my time was running I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. just in time. You found me just in time and changed my lonely mij eh, eh, mooi nummer. Just in Time van de CD Swing Schubert Alley, een cd uit 1960. En ja, ook een hele mooie cd is dat. Prachtige nummers. Leuk om te luisteren naar de verschillen. Paul Enka, Meltormee, Krooners van het eerste uur. En mooie muziek gemaakt. Dan nou, tijd voor toch een ander stukje muziek. Eh, het nummer Afro Blue, bekend nummer. Ooit gecomponeerd door Mongo Santa Maria. En in de uitvoeringen van die eh, die Bridgewater, eh, bekend geworden. En eh, ja, het is een heel bijzonder nummer. Maar ik heb deze keer gekozen voor, door de vertolking van een Nederlandse band... Jungle by Night regelmatig te zien geweest in de, de Wereld Draait Door. Ik heb ze laatst nog gezien optreden. En dat moet ik wel zeggen, dat was uiterst leuk. Uh, eh, meer jazz in Hoofddorp speelde zo'n kwart over zeven s'avonds op het plein. Het plein was toch volkomen leeg. De band ging optreden. En ik moet zeggen, ik, ze speelde vanaf kwart over zeven tot half negen. En half negen stond het plein helemaal afgeladen. En de hele menigte stond te, te jumpen. Een zeer toffe band met het nummer Afro Blue. Jungle by Night, mooie muziek. Afro Blue. Ja, de bekendste uitvoering is natuurlijk van John Coltrane. Maar dan dacht ik dat nummer wel 20, 30 minuten duurde. Dus deze uitvoering is ook meer dan de moeite waard. En als u deze band in de buurt ziet, ga er zeker kijken en luisteren. Want het is een feest om te zien en een is om mee te maken. Jungle by Night. Ja, dan zijn we toe aan weer een ander stukje muziek. En een zangeres heb ik gekozen deze keer. Ja, er zit veel vocalen in vandaag, maar toch over het algemeen wat rustige muziek. Imelda mee, en die, eh, ja, die is onder andere bij Giles Holland geweest. BBC tv-programma met muziek en maakt mooie muziek ook. Jazz, jazz, beetje jazz, beetje singer-songwriter. Maar dit nummer, Big Bad Handsome Man van de cd Love Tattoo 2008... is ook een grappig en mooi nummer. Luister naar Imelda May. beetje natuurlijk die stijl op Billy eh, Billie Holiday. Maar Carol, Carol Emerald lijkt er ook wel op. Eh, het is een Ierse zangeres. En eh, misschien gaan we er wel veel meer van haar horen. Mooie stem, bijzonder geluid. Fijn om op zondagochtend te draaien, toch? Ja, dan tijd voor een saxofonist, James Moody. ja, mooie muziek. Geboren in Savannah. En gefascineerd geraakt door de saxofoon die hij hoorde van de band van Count Basie. En eh, hij besloot zich in 1943 aan te melden voor het leger... en speelde in zijn diensttijd regelmatig op verschillende basis. Mooi nummer In the Wee Small Hours of the Morning. zondagochtend, echte zondagochtendklanken. Dan nu tijd voor Robin McCall. Make Someone Happy, gezongen door eh, Robin McHale, een zangeres die eh, onlangs cd uitbracht, Heart of Memphis 2014, waar ook hele mooie nummers op staan. Eh, prachtige zangeres. Er staan ook veel filmpjes van op YouTube. Robin McHale, kijk eens, want het is zeker leuk en de moeite waard. Ja, gisteren las ik op uh, teletext dat Jimmy Scott 88-jarige leeftijd overleden was. Jimmy Scott, toen dacht ik, moet toch eens even luisteren wat voor muziek dat is. En toen herkende ik het wel, want het is die, die, die man met die beetje eh, hoge, eh, jonge stem klinkt het als het ware. Een beetje kinderlijke stem. Nou, dat schijnt te komen dat hij een of andere eh, ziekte had, waardoor zijn groei achterbleef en ook zijn eh, een hoge stem kreeg. Hij werd niet groter dan 1,50 meter en kreeg nooit de baard in zijn keel. Pas op zijn 37e groeide hij nog 20 centimeter. Nou, bijzonder verhaal. En in 1967 maakte hij een, een album, The All The Way. En dat album eh, leverde me een nominatie op voor een Grammy Award. Dus ik denk het is toch een mooi moment om iets van hem te draaien. Van de, het album All The Way, de titelsong. no good unless she loves you. Scott overleden gisteren. En eh, ja, misschien wist u het, misschien wist u het ook niet. Eh, de, enige zanger die Madonna na een concert ooit aan het huilen gemaakt heeft. Dus hij roept wel emotie op met zijn specifieke stem. Iemand anders die ook emotie oproept, maar in een andere sfeer. Dat is Philippe Katrien, een eh, bekende Belgische gitarist. En die heeft met uh, Philip Aerts en Karel Boulet en Marcel Fink... een 2011 een cd gemaakt... Eh, play Cool Porter. En daarvan het nummer Every Time We Say Goodbye. Nou, dat klopt dan, want het loopt tegen twaalf. Dus ik ga hem gauw starten. Mijn naam is Auke Beuving. Als u denkt, leuke muziek, luister het dan weer. 27 eh, juli ben ik weer aan de beurt. En morgenavond tussen 9 en 11 is mijn filmprogramma. Every Time We Say Goodbye.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 De president heeft al uitgesloten dat hij opnieuw grondtroepen naar Irak stuurt om de opmars van de